7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Terreurverdachten kunnen in de VS gewoon wapens blijven kopen. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel van de Democraten... dat de verkoop aan banden moest leggen weggestemd. Na de aanslag in Orlando nam de roep om strengere wapenwetgeving in de VS toe. De Republikeinen zijn toch tegen het voorstel. Zij vrezen dat Amerikanen die ten onrechte op de terreurlijst staan... de dupe worden van de strenge regels. Wereldwijd zijn er vorig jaar 185 milieuactivisten vermoord. Dat zijn er 60% meer dan in 2014, staat in een rapport van de Britse milieuorganisatie Global Witness. Het hoogste dodental sinds de organisatie in 2002 begon met het verzamelen van de gegevens. Brazilië spant de kroon. Daar werden 50 activisten vermoord. De meeste streden tegen de illegale houtkap in het Amazonegebied. In Las Vegas is een man gearresteerd die presidentskandidaat Donald Trump wilde vermoorden. In de rechtbankdocumenten staat dat de man afgelopen zaterdag werd opgepakt bij een politieke bijeenkomst. Had geprobeerd om een vuurwapen van een beveiliger te stelen. Na zijn arrestatie zei de 20-jarige man dat hij van Californië naar Las Vegas was gereden om Trump te vermoorden. Zo'n 2500 medisch specialisten voeren vandaag actie. Ze hebben een conflict met de werkgevers over pensioengeld. De specialisten van 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra staken niet, maar ze draaien zondagsdiensten. Sinds vorig jaar zijn de regels rond de opbouw van pensioen veranderd... en daardoor kunnen specialisten niet meer vinkaal gunstig pensioen opbouwen. Debutant Wales heeft dankzij een 3-0 zege op Rusland de achtste finales van het EK bereikt. Land is door de overwinning groepswinnaar geworden. Engeland werd tweede na 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. Slowaken maken nog kans op de volgende ronde als ze bij de beste vier nummers 3 eindigen. Rusland is door de nederlaag tegen Wales uitgeschakeld. Het weer, wisselend bewolkt, enkele buien, af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 12 files. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op deze wegen ben je al wat langer onderweg. De A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam tussen Almere Stad en Muidenberg 7 kilometer. Kost je 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en hardingsveld Giesendam staat 4 kilometer. Ook op de A15, maar dan verder in de richting van Europoort... staat voor de Botlektunnel 5 kilometer. Er staat een te hoge vrachtwagen, dus de tunnel is eh, even dicht... zodat de vrachtwagen uit de rij kan worden gehaald. Op eh, de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging.